Dikter met het NOS Journaal. In het Italiaanse kanaal is een Zuid-Koreaans echtpaar levend aangetroffen. Stel dat op huwelijksreis was, werd gevonden in een hut en bevrijd door brandweerlieden. De Costa Concordia voer vrijdagavond in de Middellandse Zee op een rots en kapseisde. De Italiaanse kapitein van het koersschip wordt verweten dat hij te veel risico heeft genomen... en daardoor verantwoordelijk is voor de dood van zeker drie opvarenden. Zo'n 40 mensen staan nog als vermist geregistreerd. In Hoofddorp heeft de politie geschoten op twee overvallers van een casino. Personeel had de politie gewaarschuwd dat twee gewapende mannen bezig waren met een overval. Toen ze buiten kwamen stond de politie hen op te wachten. Agenten schoten een van de mannen neer. Of er ook terug is geschoten is niet bekend. De neergeschoten man is naar het ziekenhuis gebracht. Ook de andere man is aangehouden. In de Roemeense hoofdstad Boekarest is de oproerpolitie slaags geraakt met anti-regeringsbetogers. Die protesteerden voor de derde dag op een rij tegen de bezuinigingen die de regering van president Basescu doorvoert. Tientallen betogers gooiden met stenen naar de politie, die traangas gebruikte om de menigte in te drijven. De politie in Kosovo heeft meer dan 140 mensen gearresteerd bij demonstraties die waren gericht tegen Servië. Op verschillende plaatsen bij de grens probeerden betogers verkeer uit Servië tegen te houden. De politie zette traangas en waterkanonnen in. Demonstraties waren georganiseerd door een Kosovaarse partij die gericht is tegen elk contact met het buurland. De Popprijs 2011 is gewonnen door de jeugd van tegenwoordig. De jury noemt de rapgroep een zeldzaam aanstekelijk viertal dat zich heeft bewezen als inspirator voor raptalenten en voor iedereen die van muziek houdt. De Popprijs bestaat uit een beeld en 10.000 euro. Vorig jaar won Caro Emerald. Het weer, het blijft in het noorden bewolkt. In het midden en zuiden komt in de loop van de dag de zon tevoorschijn. De temperatuur ligt vanmiddag tussen 4 graden in het oosten en een graad of 6 in het westen.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 Zowel uptempo's als prachtige ballads. In My Daughter's Eyes, Martina McBride. In my daughter's eyes, I am a hero. I am strong and wise, and I know no fear. But the truth is plain to see. She was sent to rescue me I see who I wanna be In my daughter McBride zelf prachtige liedjes kan schrijven. Liet ze dit schrijven door James Slater en het werd wel door haar zelf geproduceerd. Zij het dan een samenwerking met Paul Worley. Dit is ook weer zo'n man die heel veel cd's uitbrengt. Ronnie Dunn. En dit is van de cd Bleed Red. Let's say we're sorry for it's too late. Give forgiveness a chance. een goed voornemen om dat maar te bedenken in het jaar 2012. Welke kleur van huid we ook hebben als we bloeden, dan bloeden we allemaal eh, rood. En dat zegt Runny Dunn. je kunt het ook bekijken als een heel simpel life. Carolyn Dunn Johnson. I have wandered this world far and wide. I've been all around to the other side. But there's nothing Wanna sit on my front porch and drink my lemonade Cut my grass after church and not much more than your sunscreen on you, this sweet little piece of beach without well, name on it. is loaded with limes and cold Coronas I point my truck through Pensacola But before I go, I have the phone You say, hey, shoot me shotguns where I want you With a not much more Then your sunscreen on you this sweet little piece of beach With our name on it I perform And it's loaded with limes and cold coronas I'm pouring my truck to a Pensacola But before I go, I have the phone and said Hey, sugar shotguns where I want you With not much more than your sunscreen on me This sweet little piece of beach But I ain't on it So die van eh, Walker Hayes. Nou ja, als je buiten kijkt, dan is eh, het is nog zo mooi van temperatuur. Tenminste, op 3 eh, januari, toen ik dit programma zat op te nemen, was het buiten nog zo'n 11, 12 graden. En dan zou je bijna zeggen van, laat ons nu maar een terrasje gaan pikken. Waarom nog wachten op de zomer? Walker Hayes was dat. En ik heb me voorgenomen meer te luisteren naar u. Dus zeg u maar wat voor muziek ik moet draaien. nothing to do So I'm driving around in circles And I'm thinking about you Today I heard you got a new last name Sure didn't know it was gonna hit picture tonight in my car And it sure ain't easing my pain All these songs like Rainy Night in Georgia And Kentucky Rain well, Here comes that rainy day feeling again Blue eyes crying in the early morning rain They go on these songs about rain Ik zei, ik ga meer naar u luisteren, maar dat houdt in dat uh, u dan ook uh, moet bellen naar uw favoriete radiostation of even gaan naar www.countryfact.nl voor uw verzoekplaat. I loved you since the very first day When I caught you looking my way I smiled and just knew it And up until you came along And no one ever heard my song Now it's climbing with a bullet It's nice to have someone So honestly devoted But when it's said and done Girl, I hope you know that The traveling, the singing It don't mean nothing about you The fast cars, the guitars second to This life, this love that you and I have been dreaming of for so long Would all be as good as gone without you love me cause I'm part of you Man, it's tough to figure How two souls could be Miles from one another But still you and me Somehow found each other The traveling the guitars, they are all just second to this life, this love that you and I But I'd have to have the notion That I could live this life Just going through the motions Traveling, the singing It don't mean nothing without you and The fast cars, the guitars They are all just second to This life, this love that you and I Have been building up so high it's never gonna touch the sky without you P. Urban, Without You. Prachtige schrijvershand heeft deze man hoor. Niet deze Keith Urban, die heeft het niet geschreven, maar Dave Panesh. En dit zou zomaar kunnen dat het Dan Harris op piano. Chestnut hair with just a touch of gray. Shadows of a few more years on her face That ain't the girl that I knew yesterday Oh no, now that's a woman Up and running at the crack of dawn There ain't always time to get her makeup on but she's more beautiful without it all Oh yeah, that's a woman She's got a grace that I don't understand She can move mountains with those tender hands lucky me me And in the evening when the kids are down And I can see she's getting sleepy now Still she finds some time for me somehow That's a woman heeft inmiddels eh, al 11 eh, cd's uitgebracht. Nou ja, geen 11 cd's. Ze heeft 10 volledige albums uitgebracht. En de laatste keer heeft hij Looking for America uitgebracht. Maar dat is dan maar gewoon een singeltje geworden. Dit uh, stamt uit 2003. That's a Woman. Prachtig nummer wat geschreven is door Steven Dale Johnson. I paid the phone bill too. And then I turned around and I found that the house notes due. Well, I'd love to take you out like I said I would, honey, but there's too much month at the end of the money. month at the end of the money love the money. I'd love to take you out like I said I would, honey. But there's too much month at the end of the money. Too much month at the end of the money. En dit is weer zo'n komisch stukje van Bill Engvall samen met hey, Neil, McCoy. Yeah, I am sick and tired of people making fun of our president and our country. I agree with you. Well, why don't we tell the American people how we feel? Well, let me stop. Go ahead. Well, they ought to take the Dixie out of the Dixie Chicks. Don't let them back in Texas, their asses should be <laughs> kicked. They're putting down our president from the other side of the pond. Let's send them over to Iraq to hang out with Saddam. They stated their opinion and now I'm stating mine. And they stuck their foot right in their mouth. Hey chicks, Here's your sign. You tell him, Bill. I will. What about that cat out there where yeah, you live? We're real proud of him. <laughs> oh, Michael Moore got his award and started talking trash. We ought to take that Oscar and shove it up his ass. Ask me how really feel And I will take the chance To tell you we should box him up And ship his ass to France Off to France With some Hollywood celebrities Run their mouths all the time Well, they ought to think before they speak Hey, Mike, listen up here's your sign. All right, Neil, now we're both proud Texans. Proud Texans. So let's tell them how we feel. All right? When you hear don't mess with Texas, we mean just what we say. And that goes the same for every state in the good old USA. 'Cause Cause our president and Tommy Franks are gonna stand their ground. So if you're thinking about attacking us, oh, we're going to hunt you down. So all you crazy idiots can run, but you can't hide. Cause we're closing in on you. Hey, Saddam, Mustafa, Osama, Gaddafi, and my favorite, Jack Chirac. Oh, Jack. Here's your shot. Jack Chirac. <laughs> Jock. Jock is what an athlete wears, you moron. Ja, alle wereldleiders die eh, tegen Amerika zijn, die moeten oppassen, zeggen zij. Want eh, wij komen jullie achterna. Bill Engel en Neil McCoy. En die Bill Engel, dat is eigenlijk, ik heb het u al vaker verteld, een stand-up comedian die zich eh, bezig is gaan houden met de country music. En dan regelmatig ook vrienden van hem uitnodigt om mee te doen op zijn cd's. De singer-songwriter daar uit Amerika is Mary Chapin Carpenter. Ze is ook al 12 albums uitgebracht, maar ze is tegenwoordig niet meer zo actief op het maken van muziek. 11 eh, albums uitgebracht. Eh, nee, 12 albums uitgebracht. En ze heeft ze alle twaalf eh, zelf helemaal voorgeschreven. Dit is van de cd State of the Heart. En dat is al een oudje hoor. Die komt uit 1989. Ik ken deze cd zelfs nog als, als grote zwarte plaat. U weet wel, zo'n 33 toeren plaat. Had maar liefst vijf awards gewonnen, die dame. Nou, deze zal er ook dicht tegenaan zitten hoor, deze man, deze Tim McGraw. Watch the wind blow by. Is al genoeg gebeurd, toch? Creek goes rippling by I've been barefoot Gracias. Michael Montgomery is een man met, eh, naar mijn mening, een echte country stem. Hij heeft eh, prachtige cd's uitgebracht. Dit is van zijn eh, vierde cd die hij liet verschijnen. En dat is toch ook alweer een aantal jaren geleden hoor. Dat is in, dan moet ik even spieken, in 1995 geweest. En daar staat een liedje op Sold. En dat zei ik best grappig bedoeld. Probeer een liedje maar eens zo snel mee te zingen. just had to have My mind told me I should proceed with caution But my heart said go ahead and make a bid on that And I said, hey pretty lady, won't you She's a 10, I know. She's got ruby red lips, blonde hair, blue eyes. And I'm about to get my heart to said, hey, pretty lady, won't you give me a sign? I'd give anything to make you mine online. I'll do your business, be at your beck and call. Yeah, I've never seen anyone looking so fine. Man, I gotta have her, she's a one of a kind. I'm going once, going twice. I'm sold on a lady in a long black dress. Well, she won my heart, it was no contest. With a ruby red lips, blonde hair, blue eyes. Well, I'm about to bid my heart goodbye. nine, I know got ruby red lips, hair, blue eyes And I'm about to my heart Tijdens een interview zei hij zelf van ja, dat is gewoon een niemendalletje wat ik opgenomen heb op de cd die gewoon mijn eigen naam draagt. John Michael Montgomery. Dit was ook uit de tijd dat we haar nog niet kwijt waren aan de popscene. Nou ja, ze is toch weer terug in de country scene hoor. Althans, met hele kleine stapjes. Leanne Rimes. In every life, the empty tours on dirt gravel roads. Sometimes it feels like there's just no right way to go. There'll be times you'll go crazy, times you'll break down. Oh, it's something that stands in your way. week weer voor mijn kast met eh, cd's. En toen dacht ik van, wat zal ik nu eens gaan draaien? En op een gegeven moment viel mijn oog op een cd'tje uit 1995. Een cd van niemand minder dan Doug Stone. En toen dacht ik bij mezelf van, hoe zou het met die man zijn? Want ik ken hem alleen maar eh, uit de jaren 1995, 96. En op een gegeven moment dacht ik van, ik zal eens gaan kijken op zijn website, Doug Stone. En daar staat op 8 nummer 1 singles en 15 top 10 country hits met meer dan 5 miljoen cd's verkocht. Nou ja, is niet zo'n groot aantal. Ik ken er wel die er veel meer verkocht hebben. Maar hij heeft al zijn cd's zelf voorgeschreven. Misschien is dit wel een van zijn mooiste. A single mother with two children Making lunches in the morning And on her way to work she drops them off at school And tells them faith in with dust One through his fingers Says I'm gonna lose you if it don't rain real soon He looks up and says Faith in me It's free and it's found right here in my heart. And when I think about things and all the dreams I want to see come true, let me tell you just what I do. Now take a look in the mirror and I smile and say, Have faith in me, have faith in you. In the shadow of the city, by the bank cries out Faith in me Faith in you If over poverty and prejudice Over hunger and pain Over social injustice Just watch, let the voices ring Hear them sing When I think about things and all the dreams I wanna see come true Let me tell you just what I do I take a look in the mirror and I smile and say Have faith in me Faith in you I take a look in the mirror and I smile and say Have faith in me Fate in Me, Fate in You, zo heet ook eh, deze cd. En eh, in 2011 toen is hij begonnen met een nieuwe tour door Amerika. En hij zei zelf van, ja, ik heb toen bij mezelf gedacht van, ik ben zo onder de indruk van de muzikanten die mijn eerste cd mee opgenomen hebben. Onder andere Brent Rowan, gitarist, en ook nog eens een keer eh, Owen Hale, de drummer. Hij zei van, daar ben ik wel zo van onder de indruk. Die mannen, dat zijn bijna perfectionisten. Dus met mijn tour in 2011, helaas al afgelopen, ga ik met die mensen een tour door Amerika beginnen. Dit is ook zo'n prachtig nummer van diezelfde cd uit 1995. Ik zou willen dat ik die tour van hem nou gezien had. Maar ja goed, het is voorbij hè. Sometimes I forget. Sometimes I forget. And reach across the bed.